Watermogen met het NWS Journaal. Mensen in arme landen kunnen nog steeds laten de bedrijven... maar een kwart van hun nieuwe geneesmiddelen registreren in arme landen. En zonder registratie is een medicijn niet beschikbaar. Middelen die wel te koop zijn, zijn vaak veel te duur voor patiënten. Maar 5% van de medicijnen in arme landen is wel betaalbaar. De Nieuw-Zeelandse premier Key inspecteert het gebied aan de oostkust van het Zuidereiland... dat het zwaarst werd getroffen door de aardbeving van gisteren. De beving had een kracht van 7,8. Er vielen zeker twee doden in en bij Kaikoura, een kustplaatsje... dat bij toeristen populair is vanwege walvis-excursies. Ook zijn wegen in het getroffen gebied flink beschadigd. De schade in de grote steden Wellington en Christchurch valt mee. Wel zijn er nog tientallen naschokken geweest. Een ex-gouverneur in Mexico wordt ervan verdacht dat hij miljoenen dollars heeft witgewassen via twee Nederlandse brievenbusfirma's. Hij heeft volgens het Mexicaanse OM bijna 9 miljoen dollar aan crimineel geld en steekpenningen witgewassen via twee fictieve bedrijven die in Nederland zijn geregistreerd. Mexico heeft Nederland gevraagd om meer informatie over de brievenbusfirma's. Voor het derde jaar op rij is de wereldwijde uitstoot van CO2 nauwelijks toegenomen, terwijl de wereldeconomie wel groeit. Volgens de Noorse onderzoekers steeg de uitstoot van broeikasgas dit jaar met 0,2 procent. Ze hopen dat dit betekent dat het gevecht tegen klimaatverandering de goede kant op gaat. Maar waarschuwen dat dit ook een tijdelijke stagnatie van de uitstoot zou kunnen zijn. Het weer, brede opklaringen vannacht, met ook kans op wat nevel. De temperatuur ligt net onder het vriespunt. In het westen is het een paar graden warmer. Overdag neemt vanuit het westen de bewolking weer toe en gaat het ook regenen. Het wordt een graad of vijf. S'avonds loopt de temperatuur nog iets verder op.